Eigenaar General Motors heeft die zekerheid vandaag gegeven. Wel verdwijnen er in Duitsland ruim 5000 arbeidsplaatsen bij Opel, maar dat is minder dan was verwacht. Een ander pluspunt is dat de meeste arbeidsplaatsen via natuurlijk verloop kunnen verdwijnen. De ongerustheid onder het personeel van Opel in België groeit. Daar zullen waarschijnlijk 2000 arbeidsplaatsen verdwijnen. In brede kring wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijke sluiting van de Opel-fabriek in Antwerpen. Kinderen onder de 16 jaar mogen geen alcohol drinken, ook al is het een feestdag. Het Trimbos Instituut begint daarom een campagne waarin ouders worden opgeroepen om hun kind met oud en nieuw geen glaasje champagne te geven. Anders krijgen kinderen het signaal dat drank bij feest en gezelligheid hoort. Volgens Trimbos heeft een alcoholverbod voor jongeren wel degelijk zin. Kinderen die thuis duidelijke grenzen hebben meegekregen drinken later minder. In België zijn voor het eerst in een halve eeuw minder dan duizend doden gevallen in het verkeer. Het aantal slachtoffers daalde vorig jaar met 12% tot 944. Dat heeft het Belgische CBS bekendgemaakt. De meeste dodelijke ongelukken gebeuren in België in het weekend... en de slachtoffers zijn vaak jonger dan 30. In Nederland zijn vorig jaar 750 doden gevallen in het verkeer. De burgemeester van een dorp bij Palermo op Sicilië eist dat de directrice van een plaatselijke school een kruisbeeld ophangt in haar kantoor. Als de vrouw dat niet doet krijgt ze een boete van 500 euro. Onlangs bepaalde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de traditionele kruisbeelden in Italiaanse klaslokalen de vrijheid van opvoeding aantasten. Direct daarop zei de Italiaanse premier Berlusconi dat Italië zich niets van die uitspraak zal aantrekken. Hij wil een hoger beroep bij het Hof in Straatsburg. De burgemeester van het dorp bij Palermo heeft daar nu nog een schepje bovenop gedaan en de kruisbeelden wettelijk verplicht gesteld in zijn scholen in zijn dorp.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 Now I'm determined, I'm gonna get. op 106.9 FM.